8 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het journaal. Presidentskandidaten Donald Trump en Hillary Clinton hebben de voorverkiezingen in hun thuisstaat New York gewonnen. Trump krijgt naar verwachting rond de 90 van de 95 gedelegeerden. In zijn overwinningsspeech zei de miljardair dat hij niet had kunnen dromen zoveel gedelegeerden achter zich te krijgen. Clinton won bij de Democraten van haar rivaal Bernie Sanders. Na het tellen van minder dan de helft van de stemmen kon ze de overwinning opeisen. Ze had toen zo'n 60% van de stemmen gekregen. Clinton zegt dat de democratische nominatie nu dichtbij is. Basisscholen willen meer geld van het Rijk voor taallessen voor asielkinderen. Dat blijkt uit een onderzoek van de PO-raad onder 200 scholen met taalklassen. Daarin worden kinderen bijgespijkerd voordat ze in een gewone klas aanschuiven. Een plaats in een taalklas kost zo'n 9000 euro. Scholen en gemeenten betalen daar een groot deel zelf van, zeggen ze. De basisscholen kregen er vorig jaar 5800 asielkinderen bij. De groei van de consumptie is in februari tot stilstand gekomen. Consumenten gaven nauwelijks meer uit dan in februari vorig jaar. Sinds oktober 2014 gaven consumenten iedere maand meer uit dan het jaar ervoor. Maar die groei lijkt dus voorbij. Uit CBS-cijfers blijkt dat consumenten minder spullen kochten... maar dat ze wel iets meer aangaven aan diensten... zoals restaurantbezoek en verzekeringen. De stemming onder consumenten is wel weer aan het verbeteren. In april steeg het cijfer dat het consumentenvertrouwen aangeeft... van min 4 naar plus 1. Bij een ernstig ongeluk bij Biddinghuizen is vanochtend een man omgekomen en raakte vijf anderen ernstig gewond. Alle slachtoffers zaten in een bestelbusje dat door nog onbekende oorzaken op de provinciale weg tegen een boom reed. De politie denkt niet dat er andere voertuigen bij betrokken waren. Drie gewonden zijn door de brandweer uit het wrak gezaagd. De N709 is tussen Biddinghuizen en Elburg in beide richtingen dicht voor onderzoek. Het weer in het noorden is eerst nog wat bewolking, maar ook daar gaat geleidelijk de zon schijnen. Het blijft overal droog, met temperaturen van 11 tot 14 graden.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 A6 Lelystad-Muiden tussen Almere Haven en Muidenberg 6 kilometer. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrikido Ambacht en Sliedrecht-Oost 8. En op de N44 Den Haag-Wassenaar tussen de aansluiting met de N14 en Wassenaar 4 kilometer. Al deze files leveren meer dan 10 minuten vertraging op.